A bit out of tune. Then from the crowd a man shouted a bid. One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song.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 VVD-leider Rutte heeft nog eens verzekerd dat een kabinet met zijn partij niet zal veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. In het lijsttrekkersdebat van RTL, BNR, het Financiële Dagblad en Elsevier... daagde CDA-leider Balkenende Rutte opnieuw uit dat een breekpunt te noemen, maar dat weigerde hij. Volgens Rutte heeft Balkenende eerder beloftes gebroken... en hij noemde hem iemand die politieke woekerpolissen verkoopt... In het debat noemde D66-leider Pechtold hervorming van de woningmarkt ook een breekpunt, maar hij wil juist dat de aftrek wel wordt aangepakt. SP-leider Roemer hekelde de plannen van CDA en VVD voor de woningmarkt. Volgens hem steelt de VVD van de armen en geeft het aan de rijken. Het Islamitisch College Amsterdam gaat dicht. Het bestuur heeft dat vanavond bekendgemaakt. Het besluit volgt op de uitspraak van de Raad van State... dat het ministerie van Onderwijs de subsidie aan de school per 1 augustus mag stopzetten. Op de school zitten 318 leerlingen... en het is een van de twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. De rector hoopt dat begin augustus voor alle leerlingen een andere school is gevonden. De gemeenteraad van Maastricht heeft ingestemd met het reddingsplan voor voetbalclub MVV. De gemeente koopt stadion De Geuzelt voor 18,5 miljoen euro en laat een schuld van 17 miljoen euro vervallen. Een van de voorwaarden is dat er een nieuw bestuur komt en dat MVV schuldenvrij wordt. En dat betekent dat ook andere schuldeisers, behalve de fiscus, hun vorderingen op MVV moeten kwijtschelden. Als een van de schuldeisers dat niet doet, gaat de club toch failliet. Uiterlijk 1 juni moet er duidelijkheid zijn over de situatie van MVV. En dan besluit de KNVB of de club voor het volgend seizoen een licentie krijgt.